Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Britse premier heeft opnieuw moeten vervallen in wat ze noemt mislukte militaire interventies. Tijdens een speech in de VS, waar ze op bezoek is, zei ze dat de VS en Groot-Brittannië geen landen moeten binnenvallen om de wereld naar ons eigen beeld te veranderen. Volgens haar moeten de twee landen wel samenwerken en niet toekijken bij grote dreigingen. Verder drong May er bij de nieuwe president Trump op aan om zich niet af te keren van organisaties als de VN en de NAVO. May is de eerste buitenlandse regeringsleider die een officieel bezoek brengt aan Trump. Het vertrek van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie was volgens de Tweede Kamer onvermijdelijk. Volgens premier Rutte was zijn strijd niet te winnen. In het Kamerdebat over de nieuwe ontwikkelingen rond de tevendeal kwam de minister zwaar onder vuur te liggen. Van der Steur bleef volhouden dat hij niet heeft gelogen over de bonnetjesaffaire, maar besloot toch af te treden omdat hij geen vertrouwen meer voelde in het parlement. Minister Blok van Wonen neemt de taken van Van der Steur waar tot aan de verkiezingen. In Haarlem zijn alle negen leden van het Haarlemse chapter van de Hells Angels aangehouden. Daarnaast is nog een vrouw aangehouden. Zij is geen lid van de motorclub. Het clubhuis is op last van de burgemeester gesloten. Ook elders worden invallen gedaan. De actie is het resultaat van een langlopend onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie. In de kwartfinale van de KNVB-beker is koploper Feyenoord uitgeschakeld. Vitesse won in Arnhem met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Cassia en Tiaduini. De andere halve finalisten zijn Sparta, Cambuur en AZ. Het weer. Vannacht blijft het overal helder en het vriest licht. De minima komen uit tussen de min 2 en lokaal min 6 graden. Morgen overdag geregeld zon en het blijft droog.